Twee uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het aantal van de schietpartij in Las Vegas is flink gestegen naar zeker 50. Het aantal gewonden is bijgesteld naar ruim 200. Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt. Het is de dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van Amerika. Bezoekers van een country festival werden vanuit een hotelkamer op de 32e verdieping beschoten met een automatisch wapen. De dader is door de politie gedood. Het is Steven Paddock, een witte man van 64 jaar uit de buurt van Las Vegas. Over zijn motief is niets bekend. De politie was ook op zoek naar zijn partner en denkt te weten waar zij is. De moeder van de vermoorde Marianne Vaatstra krijgt een schadevergoeding van een half miljoen euro van publicist Wim Dankbaar. Die werd in augustus veroordeeld tot dwangsommen als hij bepaalde uitspraken over de moeder niet zou rectificeren en van zijn website en Facebookpagina zou weghalen. Volgens de rechtbank heeft de publicist zich daar niet aan gehouden. Volgens de moeder maakt hij haar emotioneel kapot door steeds contact te zoeken. De publicist gaat in beroep. In Baren wordt gezocht naar de vermiste Anne Faber. De vrouw van 25 jaar uit Utrecht is sinds vrijdagavond spoorloos. Ze was aan het fietsen en stuurde die avond nog een selfie. Uit onderzoek bleek dat die in Baarn was gemaakt. Familie en vrienden zoeken met hulp van de politie onder meer in de omgeving van Paleis Soesdijk. In een bosgebied worden posters op bomen geplakt met de oproep om uit te kijken naar de vrouw. De politie houdt met alle scenario's rekening, van een ongeluk tot een misdrijf. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal is aan het einde van de ochtend weer op gang gekomen. Er waren problemen door een stroomstoring. Rond 10 uur was de storing voorbij, maar niet alle treinen, machinisten en conducteurs stonden op de juiste plek. Dat leidde tot vertraging. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon. Een enkel buitje. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen verspreid over het land wat buien. Woensdag blijft het overwegend droog. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Stroe en Knopend Hoeflaken 8 kilometer met 40 minuten vertraging. Na een ongeluk is de linker ook dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via Arnhem en Utrecht over de A50 en A12.